Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij de herindelingsverkiezingen voor vier nieuwe gemeenten in Noord-Holland en Noord-Brabant... zijn veelal de lokale partijen de grootste geworden. De opkomst liep uiteen van 32% in Purmerend, dat samengaat met Beemster... tot 50% in het land van Kuik. Een samenvoeging van vijf gemeenten in het noordoosten van Brabant. Ook waren er verkiezingen voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard... waarin heer Hugo Waard en Lange Dijk opgaan en in Maashorst... de nieuwe gemeente waaronder Uden en Landert vallen. Alleen in het land van Kuik werd een landelijke partij het grootst. Het CDA won daar met overmacht. De Nederlandse ziekenhuizen moeten op korte termijn een groot deel van hun planbare zorg gaan afzeggen... om ruimte te maken voor coronapatiënten. Bijvoorbeeld heupoperaties en liesbreukcorrecties worden dan vrijwel niet meer uitgevoerd. De crisis in de gezondheidszorg is daarmee een nieuwe fase ingegaan, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De zorg verkeert nu in fase 2D, het laatste niveau voor crisisfase 3, die beter bekend staat als code zwart. Volgens de laatste cijfers liggen er 2535 mensen met corona in het ziekenhuis... van wie 505 op de intensive care. Saif Gaddafi mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië van volgende maand. De zoon van oud-dictator Muammar Gaddafi is door de kiescommissie uitgesloten van deelname vanwege eerdere veroordelingen. De 49-jarige Saif Gaddafi zat meer dan vijf jaar in de gevangenis vanwege oorlogsmisdaden tijdens de revolutie tegen het bewind van zijn vader. In 2017 verleende de Libische regering hem gratie. Het internationaal strafhof wil hem vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Saif Gaddafi kan nog bezwaar aantekenen tegen het besluit van de kiescommissie. Het weer. In het noordoosten vannacht een bui, elders droog. Het is tussen de 2 en de 5 graden. In het zuidoosten kan het een graadje vriezen. De komende ochtend trekt regen van noordwest naar zuidoost.